Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis heeft in ons land 1,2 miljoen euro ingezameld voor Turkije en Syrië. In dat land komt de hulp maar moeilijk op gang, zegt onze correspondent daar, Daisy Moore. Als ik zo hoor wat er nu allemaal hè, eh, richting Turkije komt en wat er in gang eh, is gezet... dan gaat dat in Syrië allemaal eh, een stuk langzamer. Dat zien de Syriërs zelf ook, die natuurlijk op sommige plekken ook televisies hebben. En dat is natuurlijk ja, heel schrijnend om, om te zien voor ze. Er wordt niet alleen aan het Rode Kruis gedoneerd. Veel mensen komen ook zelf in actie, zoals Halit uit Arnhem. Hij zamelt spullen in voor mensen in Turkije. Wij denken, wij denken dat we morgen eh, kunnen vertrekken. Het is nu wachten op de officiële documenten... waardoor we ja, eigenlijk een vrije toegang krijgen. In totaal zijn er minstens 4800 mensen omgekomen... door de aardbeving in Turkije en Syrië. De meeste slachtoffers zijn in Turkije gevonden. De binnenstad van Utrecht ziet er binnenkort eindelijk niet meer uit als een vuilnisbelt. Door een staking bij de ophaaldienst liggen op veel plekken grote hopen afval en vuilniszakken. De actie duurde een week en is vandaag voorbij. Ook het kantoorpersoneel helpt mee met het opruimen, zodat het snel weer netjes is. En vijf jongeren die wat rondhingen in de berging van een flatgebouw in Tilburg... zijn gisteravond onwel geworden. Ze kregen uit het niets allemaal last van hun ogen en luchtwegen. Toen de brandweer erbij werd gehaald, merkte die het ook. Meerdere bergingen zijn geventileerd. Het is niet duidelijk wat de problemen veroorzaakten. En Google gaat de strijd aan met ChatGPT. Volgens een topman van de zoekgigant gaat de concurrerende chatbot informatie op internet verzamelen... om zo een snelle en betere reactie te geven. Je moet wel nog even geduld hebben voor je het kunt gebruiken. Google is nog bezig met testen. Deze Amerikaanse techjournalist kwam erachter dat medewerkers intern al een op ChatGPT lijkend systeem gebruiken. They can ask them things like, you know, write me a poem in a Wes Anderson style or, you know, various detailed answers. And it uses current events, so that's something I think that they're hoping will work versus, you know, something like ChatGPT, OpenAI still doesn't have those current events. Anders dan bij ChatGPT moet je met de versie van Google dus ook naar actuele zaken kunnen vragen. En het weer nog. Het is helder en fris met op veel plekken wat mist. Later vanochtend lost die op en daarna wordt het een zonnige dag bij 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke ochtend. De meeste dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam... tussen Blarikum en Diemen over 16 kilometer met een half uur vertraging.